Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt niet waar de informatie vandaan komt... maar heeft naar eigen zeggen de informatie gedeeld om Russische agressie af te wenden. Maar volgens Rusland klopt er niets van de Britse verklaring. Politiemensen die worden ingezet rond de wedstrijd PSV-Ajax vanmiddag... voeren voor het begin van het duel actie. Ze leggen het werk maximaal een uur neer voor een vakbondsbijeenkomst. De bijeenkomst is onderdeel van een reeks acties... waarmee de politie aandacht vraagt voor hoge werkdruk en onderbezetting. Ook willen de bonden met de acties de onderhandelingen over een nieuwe CAO aanjagen. De Nieuw-Zeelandse premier Ardern heeft haar eigen huwelijk uitgesteld vanwege aanscherping in het coronabeleid de nieuwe maatregelen werden aangekondigd vanwege de verspreiding van de Omicron-variant in het land. Nieuw-Zeeland heeft corona grotendeels buiten de deur weten te houden... maar vorige week raakte op een groot huwelijksfeest bij Auckland... een gezin besmet met de Omicron-variant. De Nieuw-Zeelandse regering nam daarna maatregelen... omdat het gezin voor zover bekend niet in contact is geweest met iemand uit het buitenland. De band Direct heeft de Popprijs 2021 gewonnen. De leden kregen hun prijs tijdens een digitale editie van Popfestival Noorderslag in Groningen. De jury kende de popprijs toe aan Direct omdat de Haagse rockband zichzelf meermaals opnieuw heeft uitgevonden... en ook in 2021 een enorm doorzettingsvermogen heeft geëtaleerd. Voetbal in de eredivisie heeft FC Twente met 1-0 gewonnen van Willem II. De club uit Enschede staat daarmee nu vierde op de ranglijst. Bij AZ tegen Cambuur bleef het 0-0. Pek Zwolle won met 1-0 van Herenveen en Vitesse Groningen eindigde in 1-3. Het weer overwegend bewolkt en op sommige plaatsen ook mist... maar het blijft droog bij zo'n 7 graden. In het westen is er vanmiddag kans op zon. Morgen 6 tot 8 graden, maar dan wel iets meer zon te zien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een pechgeval op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam bij knoop in Zaandam.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 What if we could say that we made it? Oh, oh, oh, oh. oh. nothing there was broken or wasted. Oh, oh, oh, we were all caught in the crossfire, and everyone was stood in the way. They're just waiting for a change.